11 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft een raket in gebruik genomen die zo snel is dat andere landen het nakijken hebben, zegt president Poetin. De avant-garde raket zou in staat zijn om snelheden te bereiken van vijf keer de snelheid van het geluid. Poetin beschouwt de raket als een technologische doorbraak die vergelijkbaar is met de lancering van de eerste Sovjet-satelliet. Zo zou het projectiel praktisch niet neer te halen zijn. In februari zegde de Amerikaanse president Trump het INF-verdrag over wapenbeheersing tussen de VS en Rusland op. En sindsdien investeren beide landen volop in nieuwe rakettechnologie. Bij een aanrijding vanmiddag bij Doesburg in Gelderland zijn vier mensen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Hun auto werd van achter aangereden. Mogelijk gebeurde dat met opzet. De automobilist die het ongeluk veroorzaakte is doorgereden. De politie is naar de bestuurder op zoek. Hij of zij reed in een donkere stationwagon met flinke schade richting Doetinchem. De politie gaat onderzoek doen naar de dood van een politieagent. De man van 31 werkte bij de landelijke eenheid. Hij pleegde zelfmoord nadat hij had geklaagd over pestgedrag van collega's, schrijft NRC. Hij had hierover al een gesprek gehad met zijn leidinggevende... en binnenkort zou nog een gesprek volgen. Een aparte eenheid binnen de politie gaat onderzoeken of er een verband is... tussen de dood van de man en zijn klachten over pestgedrag van collega's. Patrick Roest heeft bij de NK-afstanden in Heerenveen zijn titel op de 5000 meter geprolongeerd. Sven Kramer, tienvoudig Nederlands kampioen op deze afstand, werd tweede. Bij de vrouwen is Melissa Wijfje Nederlands kampioene op de 1500 meter geworden. Ze hield favorieten Wust, De Jong en Termorst achter zich. Daidaine Tap won de Nederlandse titel op de 500 meter. Morgenmiddag gaat het toernooi in Tialf in Heerenveen verder. Het weer nog. Vanavond en vannacht vriest het en kan er een mistbank ontstaan.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 Zoals deze After the Dance is True. Eerste plaats in het tweede gedeelte van Leon Late Night op de vrijdagavond. En ook deze keer zijn we weer hoorbaar op CFM. Tweede uurtje altijd. 11 en 12 uur. Kun je ook in de wijdomgeving van Zandvoort meeluisteren. En dat is gezellig. Tweede plaat is er trouwens ook een leuke. Robbie Michaels, Can't Get Enough. Amsterdam original. The boys from the big bad city. The funkiest, the, the freakiest, freakiest, the craziest radio station from Amsterdam. Dance Radio. Put my hand on your thigh. Break out in a cold sweat. Is mouth. Girl, tell me if you want me. Yeah, I'm prepared to take you to favoriete platen. Of zangers moet ik eigenlijk zeggen. Van Frank van Leeuwen. Ja. Eugene Wild. Wat heeft die man een bijzondere stem. En een paar bijzondere cd's uitgebracht. Je hoorde met How About Tonight in de zogeheten Quiet Storm version. Kijk nog even op het forum zie ik staan Fred uit Amuiden. Hey Fred, goedenavond man. Hij zegt, hoi Frank, luister nog even mee. Nog een fijne oud en nieuw toegewenst. Dankjewel, jullie ook natuurlijk. Hij zet ons weer op tijdens de top 100 Oudejaarsdag. Ja, je kan hem zoals eerder aanzetten, de dag ervoor al. Dat is een top 200 eh, deze, deze keer. Maar goed, ik kan me voorstellen dat je alleen op Oudjaarsdag oliebollen staat te bakken. En als ik in de buurt ben, dan kom ik zeker even een oliebolletje bij je halen, man. Leuk, gezellig. Het is alweer te lang geleden. Ook Sjors van Koten het Hartje Utrecht. Goedenavond uit Utrecht. We pikken ook nog even een uurtje van Leeuwen mee. Mocht er nog ruimte in de playlist zitten, dan graag wat oldschool. Ik zal zo eens even voor je kijken. En James. Hey James, goedenavond. Die zat ook eventjes in de auto lekker te luisteren. Op weg naar, naar huis. Dat is gezellig. En na die twee gezellige dagen, ja, nog even eentje erachteraan, hè. En er komt nog veel meer aan natuurlijk. Dat eh, weet je maar al te goed. Fijn dat je er ook bij bent. Maar eventjes terug in de tijd. doen we samen met Midnight Star. Do it one more time. Girl, I feel so good when you are by my side. to know that I'm crazy for you. But even though you may real uit de begintijd van de swingbeat, eh, zo'n beetje, 1989. Muziek van Lynch en eh, Magic Spell. Daarvoor die eh, fijne plaat van Midnight Star. Ook een aantal goede platen gemaakt, hoor. De plaat heet Do It One More Time. ze van het album 1990, Work It Out. Kijk nog even op het forum. Aatje is ook weer van de partij. Gezellig, man. Die kijkt ook weer uit naar het uh, oud en nieuw gebeuren. Ik ga zo direct even kijken voor jou voor het eh, verzoekje. Daarna kwam eh, Dirk Jan uit uh, Die wil graag de volgende plaat horen. En dat weet ik, dat weet ik dat hij dat een goede plaat vindt. Een plaat van Jeffrey Osborne, afkomstig van het album Only Human uit 1990. De beste man is inmiddels 71. Hij maakte destijds deze gave plaat. Ja zonder meer. Speciaal even voor Dirk-Jan. Die vraagt hem aan op het forum. En die wens iedereen een goede jaarwisseling. Dit is speciaal voor Dirk-Jan. Do you ever feel it? When people get unkind. You can hear their voices. They got poison on their mind. The ignorance can never be excused. I'll do my best to shake off their attitude. I'm walking away again, but there's one thing that will make me take a stand. If my brother's in trouble, I will always help him out. If my brother's in trouble, I will turn the world around. I will fight for his right. I'll be there no matter where his trouble lies. Young men are walking blind But if the heat comes down I'll be standing by your side I am there for him Like he is there for me Nothing feels as good As a brother's loyalty Talking about family Talking about What my brother means to me If my brother's in trouble I will always help him out world around. I will fight for his right. I'll be there no matter where his troubles lie. Drop it. game. Eh, commercieel zijn, maar toch wel weer leuk om eh, iets voorbij te horen komen. Moet ik toegeven. dan nou, ben ik een niet al te grote Bobby Brown fan, maar dit vind ik een leuke plaats. Vond ik destijds ook leuk. To Can Play That Game werd aangevraagd door Aad via het forum danceradio.in. En voor die plaats van Jeffrey Osborne, If My Brother's In Trouble. Speciaal eventjes voor eh, Dirk Jan. Die vroeg hem aan Eveneens via het welbekende forum, afkomstig van het album Only Human uit 1990. En zoals ik al zei, de beste man is inmiddels al 71. Ja. Ja. Nieuw jaar. Voor de deur. Je weet het nooit, hè? Ja. Het zijn leeftijden dat je zegt volgend jaar dat je dan zo'n bericht voorbij hoort komen dat de beste man er niet meer is. En zonde. Altijd maakt mooie muziek. plaat van Grady Harold. Deze plaat is getiteld Put This On Your Hands. En van label Late Night. Whenever I'm with you, it makes everything alright. I can concentrate, I can sleep at night. And you can bet I'm dreaming about holding you so tight. Making love together as we bathe in the moonlight. like searching in the night Searching for direction on a never-ending flight Together we make a party We go hand in hand And forever will carry on Together we will stand Together we get things started You know we got a plan And forever we'll make it strong Listen, now that have turned my world around. I want you to know how I feel about you. And now that you have got my head succes hoor je het resultaat. Twee dagen compleet uit je dak met 200 waanzinnige kick-ass classics. Mis het niet. De Dance Radio Classic Top 200 op Dance Radio. Frank Van Leeuwen on Dance Radio. Daarvoor muziek van Fatback Is This The Future en Grady Harrell Put is On Your Hands. En daarmee komen we op 4 minuten voor 12. Ja. Het is weer gedaan met die twee uurtjes. Van Leon Late Night op deze laatste vrijdagavond van december. 27 december luister uiteraard ook van het weekend naar Dance Radio. En vergeet niet maandag en dinsdag in te schakelen voor de Classic Top 200. En ik heb de lijst gezien. Het is weer een hele mooie lijst, een lange lijst geworden dus. Kom er gezellig bij en laat weten dat je luistert. Op maandag en dinsdag. De laatste dagen van december. Dan gaan we alweer naar 2020. Wat mij betreft, goed weekend.